4 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Werknemers van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden hebben opnieuw het werk neergelegd. De nachtploeg staakt tot minstens 6 uur vanochtend. Door de staking is de productie van verpakkingsstaal stil komen te liggen... en zullen verpakkingen van bijvoorbeeld ingeblikte groenten en babyvoeding tijdelijk niet leverbaar zijn. Het is de derde staking in korte tijd. De India's eigenaren van Tata Steel willen reorganiseren en duizenden banen schrappen in Europa. Medewerkers eisen garanties dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Bij een schietincident op een camping in Appeltern in Gelderland zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Volgens de politie zijn het een man en een vrouw. Wat hun relatie is, wordt nog onderzocht. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek op de camping ging vannacht verder... en de politie verwacht later vandaag met meer informatie te komen. Advocaat Geert-Jan Knoops vindt dat oud-rechters moeten worden gevraagd om te helpen bij het wegwerken van de achterstanden in de rechtspraak. Vanwege corona is de behandeling van ruim 13.000 strafzaken en 15.000 overtredingen blijven liggen. Volgens Knoops kan het wel 1 tot 2 jaar duren om die achterstanden in te halen. En daarom lijkt het hem een goed idee om een pool te creëren van rechters die met pensioen zijn. In het centrum van Den Haag is gisteravond een korte demonstratie geweest... tegen onder meer de anderhalve meter samenleving en antifascisten. Volgens Omroep West deden zo'n 350 tot 400 mensen mee... en ging het onder meer om leden van de harde kern van ADO Den Haag en Feyenoord. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als All Lives Matter... en 110% tegen Antifa... Het vreedzame protest duurde ongeveer 20 minuten en is daarna op aandringen van de politie beëindigd. Het weer vooral in het noordoosten nog kans op zware buien.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 I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pad, pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop, drop it for me.